4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij twee bomaanslagen op christelijke doelen in Bagdad... zijn op eerste kerstdag zeker 49 doden gevallen. Dat is veel meer dan aanvankelijk werd gemeld. Zeker 90 mensen raakten gewond. De eerste bom ontplofte op een kerstmarkt in een christelijke wijk van de Iraakse hoofdstad. Daarbij kwamen 35 mensen om. Een paar minuten later ontplofte een auto met explosieven voor de Mariakerk. Juist toen de kerkgangers naar buiten kwamen. Daarbij vielen 14 doden. De Turkse premier Erdogan heeft de namen bekendgemaakt van tien nieuwe ministers. Hij wil de helft van zijn kabinet vervangen. Gisteren namen drie ministers ontslag omdat hun zoons betrokken zijn bij een corruptieschandaal. Een van de afgetreden ministers zegt dat Erdogan daar zelf ook bij betrokken was en ook zou moeten opstappen. In Istanbul en andere steden is tegen Erdogan gedemonstreerd. De Japanse premier Abe brengt vandaag in Tokio een bezoek aan een omstreden oorlogsmonument. Daar worden de geesten geëerd van soldaten die zijn gestorven in dienst van de Japanse keizer, onder wie 14 veroordeelde oorlogsmisdadigers. Bezoeken van Japanse leiders aan de gedenkplaats leiden altijd tot woede in China en Zuid-Korea, omdat die landen in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden onder de Japanse agressie. De relatie tussen China en Japan is al gespannen door hun conflict over een aantal eilandjes in de Oost-Chinese zee. In Schravendeel bij Dordrecht hebben boze kerkgangers een filiaal van Albert Heijn met pamfletten beplakt. Ze roepen op tot een boycott van de winkel, omdat die voortaan ook op zondag open is. De kerkbezoekers vinden dat de filiaalhouder zich moet houden aan de zondagsrust. Op zijn Facebookpagina heeft de winkelier uit Schravendeel een reactie geplaatst. Hij dreigt dat hij de camerabeelden van de plakkers openbaar zal maken. Het weer, vannacht lokaal kans op een mistbank, minima iets boven het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het zuidwesten kans op een bui, het wordt 6 of 7 graden. En vrijdag gaat het overal regenen. Dit was het NOS Journaal. hey, er gebeurt helemaal niks. Ik zit op allerlei knopjes te drukken en er wil helemaal niks uitkomen. Zal ik nou gewoon eens even proberen op, eh, op dan dit knopje te drukken... kijken wat er dan allemaal gebeurt? Er gebeurt ook helemaal niks. Dat is een beetje merkwaardig dat er helemaal niks wil uitkomen. Niets wil meewerken. Als ik me maar kwaad maak. Als ik me maar kwaad maak. Kids are running. Time outruns them. No. Het is net alsof je in een andere auto stapt. Je zit altijd in je eigen auto, dan weet je precies waar alles zit. En dan stap je in een andere auto en je weet toch hoe die auto rijdt. Maar als je dan in die andere auto stapt, denk je van... hé, hey, mijn handschoenen liggen altijd daar. Of bij mij zit dat knopje daar. Of daar zit het dan weer zo. Nou, zo werkt dat ook een beetje hier in deze enorme studio. Het is een hele grote ruimte we alles staat, we alles licht, we alle knopjes staan... en dan is het toevallig net dat je het verkeerde knopje pakt... of dat iets niet helemaal werkt zoals jij het wil hebben. Goedemorgen, van harte welkom. Het is zes minuten over vier. Ben je nog een beetje aan het uitbuiken? Is het een hele lange eerste kerstdag geweest... of is toch de tweede kerstdag al begonnen? En eh, Ben je aan een nieuwe dag begonnen? De nacht klinkt vannacht een beetje anders. Roel Koeners zit achter de kalkoen. Daarom heeft hij Paul van Gelder ingeschakeld tussen 2 en 4... en heeft hij Hubert Mol tussen 4 en 6 geïnstalleerd. Van harte welkom. Het zijn de stamgassen, de mooiste van het afgelopen jaar... voor Paul van Gelder en voor mij. En dan zijn er nog wat lijken uit de kast komen rollen. Je hebt er al een paar gehoord. Ook deze nacht zullen die nog voorbij komen tot 6 uur in dit radioprogramma. Maar we begonnen met de stamgast van de band Klaat Machine. Zij kwamen dit jaar op de proppen met de cd 'Agental Sting. Geweldige cd, jongens hebben flink hun best gedaan. Hebben aardig aan de weg getimmerd, maar net niet over dat drempeltje heen gekomen... dat ze misschien wel wereldberoemd hadden kunnen worden. Dat is ze niet gelukt. Stamgast, dat zijn ze wel geworden. We hebben ook nog een paar platen uitgezocht, artiesten meegenomen... die het ook net niet zijn geworden voor de stamgast. Die is nu eigenlijk nog een beetje verder op die ladder staan. Of misschien wel onderop de ladder staan. Zo kun je het ook bekijken. Een beetje, een beetje onderaan staan. En dan zijn er nog muzikale gebeurtenissen die iets van doen hebben met 2013. Die iets van doen hebben met de actualiteit. Ook die worden gedraaid in deze uren. Tot 6 uur. De VARA op Radio 1. Laten we meteen met een sterfgeval beginnen. 1-7. Maarten van Roosendaal. zie de lammeren al nou toch lurk aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst dan al toch lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi.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 Kan het stiller dan het stil is, eeuwiger dan eeuwig. Dan ben ik godsdank dus nog een keer gevangen in het moment. Oh, en dit is zo mooi. soms de janken zo mooi. Zo mooi, Maarten van Roosendaal. 51 jaar is hij geworden. Op 1 juli 2013 is hij komen overlijden. En dit was van de mooiste cd die hij heeft gemaakt. Dat vond ik dan althans. Geen stambras had het kunnen zijn, want het album komt al uit 2006. Het is Barmhart, Egon, Kracht en Marcel de Groot spelen er ook nog mee. Maarten van Roosendaal. Een mooie muzikale herinnering en daar zijn we hem nog altijd dankbaar voor. 13 minuten over 4. Het nieuws dat ook het afgelopen jaar naar voren kwam... is dat Monty Python heeft besloten weer te gaan optreden. Ze zijn weer bij elkaar. Eric Idle was al een beetje actief... want we kwamen hem tegen op een nieuwe cd... een tribute to Buddy Holly. Allemaal artiesten van nu die een liedje zongen van Buddy Holly... omdat hij het afgelopen jaar 77 jaar zijn geworden. Eric Idle, een liedje van Buddy Holly... omdat Monty Python weer gaat optreden. And now here is the weather forecast for the central areas. The sun is out. The sky is blue. There's not a cloud to spoil the view. <laughs> but it's raining. Raining in my heart. Oh, sorry. The weatherman says clear today. He, he doesn't know you've gone away and it's raining! Raining in my heart! Oh, oh, oh. misery! Misery! <laughs> what? What? What's gonna become of me? <laughs> Will you shut up? tell my blues I mustn't show. But soon these tears are bound to flow because it's raining. Ah, it's raining in my heart. Oh God, she's back. Would you get rid of her, please? Is she gone? Yeah. All right, boys. Two, three, four, eight. The sun is out, the sky is blue. It's not a cloud to spoil the view, and it's raining. It's raining in my heart. The weatherman says clear today. He doesn't know you've gone away, and it's raining. It's raining in my heart. <laughs> Oh, oh, oh, misery misery. Misery, misery, misery. What the? What, what, is what? Gonna become of me? me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. I tell my blues, blues. they mustn't show, show. but soon these tears are bound to flow, and flow. it's raining, <laughs> raining in my heart. Thank you very much indeed. Yes, that, that, yeah, yeah, okay. I think we got it. Raining yeah. Look, are you being paid by the hour? Get the of Look, Peter, get these people out of the studio, will you? They won't stop. Musicians. Blimey, I've come all the way from bloody England for this rubbish. Where's that bloody violinist? beste van 2013. De top 2 miljoen maar dan alleen de beste 50. Kwaliteit van de bovenste plank. Gelateerd met een stijl vervallen. Anno 2013. Let me start by saying I've loved every minute. My life would be much less without you in it. If I had to write down all the qualities of a woman I believe I would like to be in love with. Well, it ain't you and it ain't me, and it ain't what we want it to be. And I wonder, yeah, I wonder, who's to say why some things last so long? Some can't go on, and some can never be. Chemistry. You know it's hard for me to say, and I know it's hard to listen. Maybe it's not about what we've got but what we're missing. Mm. Now, I don't mean to sound bitter or cynical by talking about love so clinical, but baby, maybe. Oh, it ain't you and it ain't me, and it ain't what we want it to be, so I wonder. Can't help but wonder. Is it out of our hands? All the trying and crying and good intentions are nothing without that something. Well, it ain't you and it ain't me, and it ain't what we want it to be. And I wonder, yeah, I wonder who's to say why so. De nacht klinkt anders bij de VARA op Radio 1. Het waren de mannen van Venice. Ze waren het afgelopen jaar in het land te vinden. Traden zo'n beetje overal op in de grote steden. Ik heb ze nog even mogen aanschouwen, mogen beluisteren. In Utrecht, daar waren ze. Met een prachtige Close Harmony. En de reden dat ze naar het land kwamen was dat er een cd is afgeleverd. Net geen stamgast geworden. We hebben slechts 12 maanden in het jaar. En we zijn redelijk kritisch terwijl ze wel een aanmerking zouden kunnen komen. Dus nagenoeg, geen stamgast, een beetje dan. What Summer Brings, zo heette de cd. En daarop staat dit, Chemistry. je waar ze zelf ook zeer over tevreden waren. Ik heb ze nog even mogen interviewen naar aanleiding van dit album. Het zijn hele aardige jongens ook. En dan zijn er altijd mensen die komen te overlijden. De een wat verder weg, de ander wat dichterbij. Een van de stemmen van de VARA, Atle Comte, is het afgelopen jaar overleden... in de maand november. Atle Comte was verantwoordelijk voor heel veel jingles. Was de stem ooit eens van de VARA. En als je zijn stem hoort, dan zul je ongetwijfeld zeggen... oh ja, maar die ken ik wel. Een kleine compilatie. Eerst waren er alleen maar apen. Maar die apen werden steeds slimmer en sommigen ontwikkelden zichzelf tot mens. Zo kwam er eens een mannetje op de wereld waarvan de ouders eerst dachten dat het een aapje was. Maar nee, later bleek het toch een echt mensje te zijn. Toen dat mensje wat ouder was, vroeg zijn vader hem wat hij wilde worden. Gedecideerd antwoordde de knaap: disjockey. Dat is geen beroep, bromde zijn vader. Maar ik word het lekker toch, sprak het ventje. Hij ging solliciteren, maar iedereen was al voorzien. Wanhopig gingen naar zijn laatste kans, de Vara. En ziet, deze Vara omarmde het talent, kneedde hem tot een waar vakman en noemde hem voor het gemak Hubert Mol. Ja? Post! Uh, dankjewel. Maar zou u misschien deze keer de deur wat zacht... oorspel. Och, och, och, och, och. Wat is er nou? Och, och, och, mol. Eh, meneer Mol. Ja? Oprotten. Aanheng. Denk aan Henk, denk aan Henk. Stelling, stelling, stelling Wat is waar? Mols, hoop. Mols, hoop. Muziek in mol. Geen gezol met mol. She dreams about it every night. She knows just how it's going to feel. Flying down canals of ice on skates of bright and shining steel. She keeps a book beneath her bed, a flashlight there, and no one knows. Looks at pictures from the Netherlands of children skating through falling snow. Then the morning comes, and like a beating drum, her father pounds upon the door. Her brother cries outside, her mother's petrified, so drunk he stumbles to the floor. The sun burns like a well escape it on the Texas plain. The old man stands there on the porch, tells her never look at me that quiet down. She'll feel safe and sound, alone and curled up in her room. Off to the winterland, flashlight and book in hand, where her reality resumes. She dreams about it every night. She sets her sights and makes her plans. One day she'll lace her skates up tight and skate all the way to Amsterdam. One day she'll lace her skates up tight and skate all the way to Amsterdam. Skate all the zich inspireren niet door de minste. Bob Dylan natuurlijk, maar ook Otis Redding zit een beetje verborgen in zijn muziek. En ook Hank Williams. Zijn naam Greg Trooper. We hebben onze mond vol over Bruce Springsteen. Verder niks mis mee. Maar we vergeten dan wel eens Greg Trooper. Incident on Willow Street is zijn cd die in 2013 verscheen. En was een stamgast. Komt er nog een aan. just a simple guy, but you make me feel like a king. Deze man komt uit Tilburg. Zijn naam is John Verhoeven, maar om een beetje, beetje, internationaal georiënteerd te zijn... noem je jezelf niet John Verhoeven, dan noem je jezelf toch een beetje anders. John Henry and the Fellow Associates, Five More Days, A Matter of Somewhere, zo heet zijn cd. En ook dit was stamgast voor 2013. Ik hoop zo dat 2014 zijn jaar wordt. Dat weten we niet helemaal zeker, maar daar rekenen we wel een beetje op. Goedemorgen. and I went hunting for sharks just off the coast of Lorenzo Omaha. The old man drank rum from a two-gallon jar, bought from the pirates of old Zanzibar. Africa then was a sight to behold, with rhino and elephant in numbers untold. Africa, Africa. in a race for the land. Hemingway stood back, wiped the tears from his eyes. He said, I won't be here. See the fire in the sky. I'll give you the future and I'll take the past. But just one more look cause it may be my last. Africa, Africa, birthplace of man. Africa, Africa, birthplace of man. Problems must suffer for the land. Hemingway fell deeply in love with the land, and he read a prophecy in the lines of his hand. Thor struck in wonder to the depths of its soul. He was aware then, for whom the bell tolls. So he took to the hills and the old nomad walks beneath the snow line where the black leopard stalks. Waar, hangt hij uit, Pieter Sarset? Hij hangt uit bij dit gezelschap Vanity Fair, de West Coast. Pieter Sarset, Chris Farlow en Ray Phillips tezamen op één cd te vinden. En daarvan hoorde je het liedje Hemingway. Hallo. Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Ja, bijna vijf overal vijf. Bedankt. screaming at the clouds, gonna break you up and pull you down, make you cry again. And I'm riding the storm in my shell. You better leave me fly low. I got nothing left to show. heet Joy Bradley. Ze is van Bradley Circus. Onder eigen naam maakt ze platen, maar ook met haar band Bradley Circus... heeft ze het afgelopen jaar in april had ze een prachtige stamgast... en dat is de plaat Kicking But Not High. Stamgast hier bij de VARA op Radio 1. Even van de duidelijkheid, stamgasten... dat zijn de beste platen van het afgelopen jaar volgens ja, mij dan, je moet ergens een grens trekken. De beste platen van het afgelopen jaar, er zijn er ook veel die net niet zijn geworden... maar die wel goed zijn, maar die niet zijn geworden. Het is een beetje net als de Voice of Holland of The X-Factor veel kwaliteit, maar we kunnen niet allemaal winnen. Zo zit het een beetje in elkaar. En dan zijn er nog platen die iets van doen hebben met de actualiteit. En de rollen wat lijken uit de kast. Nog tot 6 uur deze morgen, de VARA op Radio 1.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 and suspicion. Give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang. sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. Wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I'd leave that man alone, but ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. This house just ain't no home anytime away. Sunshine. Een B-kantje, ooit is van Bill Withers. Wat groot werd. En hier uitgevoerd door Sabrina Stark samen met het Metropoolorkest. Het Metropoolorkest moest bezuinigen. Ze moesten commerciële worden. Dat hebben ze heel goed opgepakt. Optreden, cd's maken met commerciële artiesten. Sabrina Stark, Lean On Me. Allemaal liedjes uitsluiten van deze Bill Withers op die cd gezet. Net geen stamgas geworden. Dat geldt ook een beetje voor de producers. Zaten al in 2012 te vroeten, maar uiteindelijk kwam het album in 2013 in ons land terecht. De Producers is een band met Trevor Horn, die we kennen van de Buggles, die we kennen van Frankie Goes to Hollywood, die we kennen van Yes John Anderson. valt veel lol te beleven aan deze cd. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het is niet alleen Trevor Horn die er meewerkt... op de producers, maar ook Lol Cream. En Lol Cream kennen we van Godly and Cream. Lol Cream kennen we ook van de band 10cc. Radio 1, De Vara. It's 10 in the morning, the sun your face and you're still sleeping and smell your sweet cologne. And I'm getting in my car and I'm coming home. And how's it there and how you been? And does our neighbor still play the violin? Did your sister find what she was looking for? The Christ within. But when I get home, I hope I'll find the fire is still on and I fall into your arms like a stone into the river. It seems to me as if these stripes I follow on the road were simply put there This'll lead me back to you. And I'm driving in my car, cause dreaming just won't do. And I know this time around I'll bring something to the table, something different than before. I know I've grown able to love you more. But when I get home, I hope I'll find the fire is still on, and I'll fall into stone into the river, and I'll fall into your arms like a stone into zijn debuutalbum Born in a Storm. Daarvan gedraaid het nummer dat heet Stone in the River. Persoonlijk liedje was het van hem. Douwe Bob Postuma, we kwamen erachter dat het de zoon was van Simon Postuma. En daar ging ook alle aandacht naar uit, want die had contacten met de Hollies... had contacten met de Beatles. Als Simon, Simon en Marijke erop getreden, heeft een, een plaat gemaakt... geproduceerd door Graham Nash. Dus daar ging ook onze aandacht naar uit. Maar hij Douwe Bob bracht zijn prachtige debuutalbum uit. En we weten dat hij meedeed met Giel Belen, de beste singer-songwriter van Nederland. En dat hij daaruit voort is gekomen. Daarvoor hoorde je nog Rigby van een gloednieuwe cd. En het was meteen de stamgast hier bij De Vara in dit Zo Zometeen nog veel meer stamgasten. Nog één stamgast om dit uur mee af te sluiten. Stamgast afkomstig van Danny Vera. Danny Vera van een gloednieuwe cd. Distant Rumble. En The Devil's Sun. Tot de nieuws van vijf Voor zover we het redden. We moeten voortmaken om het einde I can be your best friend, John. We can watch a game together. Or just talk about the weather. I can hang out at your house. Drinking beers on your couch. I will sit there throughout the day. Your fridge is empty by the way. Then I'll amuse your dog for hours. I'll watch your girlfriend while she showers. I will wear your favorite shirt. I will smile when you get hurt. I got issues from the past. Maybe it's the voices in my head. But sometimes I just sit here by myself They called me the devil's son. I sleep on your side of the bed. I wet myself and crumble bread. Check some porn on your TV and later touch myself.